die zegt dat het kabinet morgen al een besluit kan nemen over de missie in Oeroesgan... Rauwvoet denkt dat dat te vroeg is, aangezien hij nog geen zorgvuldig voorbereid besluit heeft gezien. PvdA-leider Bos zei gisteren meermaals dat het kabinet nu snel moet beslissen dat Nederland zich nog dit jaar terugtrekt uit Oeroeskan. De kwestie heeft geleid tot hevige onenigheid binnen de coalitie. Een kleine week na het begin van het offensief in de Afghaanse provincie Helmand zijn de eerste Afghaanse agenten ingezet in en rond de stad Marja. Dat is veel sneller dan verwacht. De NAVO en het Afghaanse leger waren ervan uitgegaan dat het een maand zou duren. In een verklaring staat dat de laatste verzetshaarden van de Taliban nu worden uitgeschakeld. De Marokkaanse Nederlanders in Culemborg willen voorlopig niet meer met de burgemeester praten over de problemen in de wijk ter Weide. Aanleiding is een brief waarin een aantal Marokkaanse gezinnen wordt gewaarschuwd dat ze uit huis worden gezet als hun kinderen zich opnieuw misdragen op straat. De Marokkaanse Nederlanders zijn boos omdat de brief niet is verstuurd aan Molukse gezinnen. De twee bevolkingsgroepen liggen al een tijd overhoop in Culemborg. Frankrijk stelt 326 miljoen euro beschikbaar voor hulp aan Haiti. Dat heeft president Sarkozy aangekondigd tijdens het eerste bezoek van een Frans staatshoofd aan de voormalige kolonie. Deskundigen denken dat er voor de wederopbouw na de verwoestende aardbeving ruim 9 miljard euro nodig is. Op de 1000 meter schaatsen zijn de Nederlanders net buiten de prijzen gevallen. Stefan Groothuis werd vierde, Mark Tuitert vijfde en Simon Kuipers zesde. De gouden medaille ging naar de Amerikaanse favoriet Shawnee Davis... die daarmee zijn Olympische titel prolongeerde.